uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In navolging van de Amsterdamse beurs hebben ook de aandelen in New York... de slechtste dag achter de rug sinds 1987. De Dow Jones-index daalde vandaag 10 vanwege de zorgen over het coronavirus. De AEX in Amsterdam sloot aan het einde van de middag op een verlies van 10,75 alle lessen en tentamens in gebouwen van het hoger onderwijs... worden de rest van de maand geschrapt. De hogescholen en universiteiten geven vanwege het coronavirus... alleen nog college via internet, waar dat mogelijk is. Basis- en middelbare scholen blijven wel open. Volgens premier Rutte is sluiting daar niet nodig... omdat het virus zich minder snel verspreidt onder kinderen. De Europese Unie wil de problemen in de overvolle migrantenkampen op Griekse eilanden oplossen met vertrekpremies. 5000 migranten die voor 1 januari op een eiland zijn aangekomen, kunnen 2000 euro krijgen als ze teruggaan naar hun vaderland. Ze krijgen een maand de tijd om zich te melden. De situatie in de kampen op eilanden als Lesbos en Samos is onhoudbaar. Er zitten daar nu ruim 42.000 asielzoekers, zeven keer zoveel als waar de kampen op zijn berekend. Zeven EU-landen zeggen bereid te zijn om in totaal 1600 migranten toe te laten. De Duitse Veiligheidsdienst stelt de ultrarechtse vleugel van de rechtspopulistische AFD officieel onder toezicht. De dienst heeft de afdeling een jaar lang in de gaten gehouden en concludeert dat de kopstukken van deze vleugel rechtsextremisten zijn. De ondertoezichtstelling, die niet voor de hele AFD geldt... is een middel dat de Veiligheidsdienst alleen zegt in te zetten als de democratie in gevaar is. Een van de beschuldigde afdelingsleiders noemt het een ongegronde beslissing... enkel ingegeven door politieke motieven. Het weer vanavond tijdelijk droger. Vannacht en morgenochtend volgt er weer neerslag.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 Dat was Florida Georgia Line en Sundays hier op Nashville Country Radio. Twee uur lang country, bluegrass en Amerikanen en een vleugje volk. En, eh, ja, en dan eh, zit de show weer boordevol met de maandartiest. We hebben natuurlijk weer het Spotlight album, de Nashville Spiegelplaat, de debuutsingles in de digitale brievenbus, van alles en nog wat. Dus kortom, we gaan gewoon gauw verder. Dit is een band die in 2015 dit nummer op de plaat zette. De do Dodo is een Cajun dance party die zijn oorsprong vond eh, voor de Tweede Wereldoorlog. Dit is 2-Bit, Bellamino en STV Dodo. En daarna gaan we naar onze maandartiest. my mama's side. Sonias and a few P.O.s. some are young and some are old. Put the paper on the tables, cause we gonna drink some beer and crack some claws. laughing till his teeth fell zei het net niet, maar natuurlijk iedereen van harte welkom weer. Zo leuk dat jullie weer luisteren. Ik heb er ontzettend veel zin in, dus ik hoop dat jullie ook weer gaan genieten van de muziek die ik voor jullie heb uitgezocht. Ik zei het net al, de maandartiest. 1974, daar hebben we het over. Dolly verliet de Porter Wagner Show in 1974 en zong tijdens haar afscheid dit liedje. Elvis Presley vond het zo'n mooi liedje dat hij hetzelfde wilde opnemen, maar hij wilde daar de rechten ook van hebben. Dolly was aan de ene kant heel erg eh, onder de indruk dat niemand minder dan Elvis Presley dat nummer wilde opnemen. Maar die rechten, nee, die ging zij niet afstaan. Ze wist vanaf het begin af aan dat het een heel speciaal liedje was en behield de rechten. Jaren later werd het nummer een dikke vette hit voor Whitney Houston en kwam er natuurlijk veel meer op de bankrekening van Dolly Parton. Over welk liedje heb ik het? Over deze. I Will Always Love You. Dit is de Nashville Maandartiest. If I should stay would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you each step of the way. did. this. I wish you Let's go hit our favorite spot. I let our feet swing off that dock. All this old six string's all I got, and that's all we need. grass under our feet while we're walking down. I can't wait to see the smile there on your face when I open up that case. Yeah, I tune it up and play with the cricket. Nashville County Radio. We gaan naar onze digitale brievenbus. Wij kregen een e-mail vanuit Nederland. De debuutsingle van Jolien Damsma. Ze is 22 jaar en komt uit Vledderveen in Drenthe. Haar inspiratie haalt ze uit de countrymuziek uit de jaren 70... van een onder andere een John Denver en een Linda Ronstedt. Ze volgde workshops bij Karin Bloemen... en werd in haar tienertijd uh, eh, aangemoedigd door Ellie Zuiderveld... die we natuurlijk in Nederland kennen van het duo Ellie en Rickert Zuiderveld. Het nummer wat Jolien schreef gaat over over de mensen die haar geïnspireerd hebben. Dit is We Are The Dreamers. de eerste keer dat we naar onze digitale brievenbus gingen... met de debuutsingle van Jolien Damsma. Dat is We Are The Dreamers. Lekkere single en je hoort daarin inderdaad wel haar eh, inspiratie... van de countrymuziek uit de jaren 70 in terug.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 hebben inmiddels al twee EP's uit, maar dit blijft toch mijn favoriete nummer van The Young River. Dat was A Little You On My Mind. Ik ben zo blij met de volgende single, jawel. Ze hebben eindelijk, sinds nou volgens mij een 15 jaar geleden, hebben ze eindelijk een nieuwe single uit. De Dixie Chicks, en dit is... Gaslighter, denier, doing anything to get your ass farther. of your fire. Country Radio met Astrid van der Kaai. What is love? If it's just a word If it can be heard Even though you shout it, What is love? warmth and trust Cause there's a heart been broken I live on By the dream alone That one day You'll find with love if it can be seen. Cause there's someone blinded by too much light. What is love if it's not understood the way it should? many people joking. I live on by the dream alone that one day love will find your way. it's so true that if you can feel it, love is lost. love will find your way info.nashvilleradio.nl kregen wij e-mail vanuit België. Van de formatie Verlin. Van hun debuutalbum Walking the Dog hoorde je What is Love. Verlin maakt country en Amerikanen en een beetje oude blues. En eh, ja, ik vond dit wel erg lekker klinken. Beetje een rustpuntje hier bij Nashville Country Radio. We gaan nu verder met een country klassieker uit 1968 maar liefst. Het nummer is geschreven door Budlow Bryant van het schrijversduo Budlow en Felice Bryant. Ze hebben voor ontzettend veel artiesten geschreven. En dit nummer wat je zo gaat horen van Bobby Gentry en Clan Campbell werd door de Everly Brothers uitgebracht in 1958. Dit is All I Have To Do Is Dream. Een Nashville Country Classic. Dream. we over naar Ierland. En dat doen we met Colin Kenny. Hij komt uit Banagher County, Offaly in Ierland... en is bezig met de opnames van zijn debuutalbum. Via NesforRadio.nl stuurde hij zijn nieuwe single. Stoelen en tafel aan de kant en tijd voor de quickstep. Dit is Head Over Heels in Love. stars up in the sky. As I turned to you and seen your smile, oh, you took my breath away. From then on, I knew my life was gonna change. You see, I've fallen head over heels in love with you. Oh, yes, I've fallen head over heels in love with you. Oh, girl, you are as beautiful, and there's nothing I wouldn't do. Cause I've fallen head over heels in love Took you out on a date and my heart had skipped a beat. I held your hand as we walked in the park where we did meet. We had a picnic on a Sunday underneath that old oak tree. And in that moment, I was as happy as I could be. You see, I've fallen head over heels in love with you. Oh, yes, I've fallen you Sometimes I sit and reminisce about you and me. And one thing's for sure that we were meant to be. van Colin Kenny. Eh, op Facebook van Nashville Country Radio kun je een poll eh, vinden... waarin wij vragen om te stemmen voor de volgende maand. Dat is Dus de is van april. Je kan kiezen tussen Old Dominion... en daar ga je in het tweede uur een nummer van horen... en deze band, Midland en Cheating Songs. Sometimes her jacket smells like cigarettes But she hates to smoke And when I ask who she's hanging out with de Gator Boys, oftewel Midland met Cheating Songs. We gaan naar het Spotlight album en dat is het album Dan Country Music uit 2015 van Tim McGraw. Tim komt uit Delhi, Louisiana en in 1989 nam hij zijn debuutalbum Tim McGraw op. In 1994 brak hij pas goed door en sinds 1996 is hij getrouwd met countryzangeres Faith Hill. Je gaat twee keer luisteren naar een nummer van het album Damn Country Music. Eerst de titelsong en daarna Losing You. Dit is het Nashville Spotlight Album. I it all cassette tape in. Dad's 84, rusty Ford. He swore we'd never make it. I quit my job, let my mama down. Broken angel's heart on the way out of town. Pulled my roots from the whiskey straight, 3 a.m. Chasing songs in your head. It's the sweetest highs, the lowest lows. And yes and hearing no. Just another soul, so believe me, I know. slave to the hum of wheels on a blacktop, the strum of strings Nashville Spotlight album. You're in the blue breeze blowing across the sugar white sand and the roar of the wheels when I'm trying to land. And a Hank Williams tune and a Coltrane song. old and it's always new everywhere I go. I keep on losing you. In the words of a poet, no one reads anymore. In the shadows and sunlight crawling across the floor, in airport lounges and motel still losing dus de eerste twee nummers van het Spotlight-album Dan Country Music uit 2015 van Tim McGraw. In de tweede uur de volgende twee nummers. Je gaat nu luisteren naar een nieuwe single van een zanger waar ik mijn hart aan verpand heb. In ieder geval aan zijn stem. George Singleton is dit en Fire or Flame.